uur. Door met het NOS-journaal. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Pell is een van de machtigste mannen in het Vaticaan. Rechtbank acht bewezen dat hij in 1996 in Melbourne... twee 13-jarige misdienaren heeft misbruikt. Hij was toen aartsbisschop van Melbourne. De inmiddels 77-jarige kardinaal Pell ontkent het misbruik... en zal naar verwachting in beroep gaan tegen zijn straf die hij morgen hoort. In 2014 werd Pell benoemd tot penningmeester van het Vaticaan... waarmee hij een van de hoogste functionarissen binnen de katholieke kerk was... en een van de persoonlijke adviseurs van paus Franciscus. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten... nadat hij eerder in de rechtbank had verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Hij zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat Kelly niet genoeg geld had... om de borgsom van 1 miljoen dollar te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld is niet bekendgemaakt. Vier vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik in de periode tussen 1998 en 2010. Drie van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de brexit steunen. Dat heeft leider Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil kosten wat kosten wat hij noemt destructieve brexit van de conservatieven tegenhouden. Corbyn lag onder vuur binnen Labour waar veel parlementsleden al langer voor een tweede referendum pleiten. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen. Ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stellen de partijen.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 Het zijn Nevo, doe normaal en Nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo. Het zijn Nevo, doe normaal en Nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo doe normaal en nep hou. het ik space en nep hou. Huts, ey, doe normaal en nep Het gekke kaart hier met 10k en nep Ik steek het in de muur en niffo En ik haal het uit de motherfucking muur en niveau. Huts, die money wordt gestort en niffo En ik blow het in de motherfucking store en niveau.